gehouden. O hij die nog nooit iets misdeed, sluit nooit iets dat leed achter tralies. Maar laat al die stempels nog vrij. vremei. Tu masă hălăca emblem, Schlägt neu dieser Licht, Ach,